uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De golf van ontploffende piepers in Libanon en Syrië was mogelijk het werk van Israël. Dat meldde New York Times op basis van Amerikaanse regeringsbronnen. Een Libanese bron meldt aan persbureau Reuters dat de Israëlische geheime dienst Mossad explosief materiaal in de apparaatjes had verstopt. Duizenden piepers, die vooral door Hezbollah-leden werden gebruikt... kregen gistermiddag een bericht waarna de pieper snel opwarmde... en vervolgens explodeerde. Daarbij vielen minstens 9 doden en bijna 2800 mensen raakten gewond. Een advocaat in Schiedam is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. De advocaat had een cliënt die werd verdacht van een drugsdelict. Toen hij werd verhoord luisterde de advocaat telefonisch mee vanuit zijn kantoor vanwege coronabeperkingen. Maar hij liet een andere cliënt, die belang had bij de informatie, tegen de regels in meeluisteren. Volgens de rechtbank schond de advocaat bewust zijn beroepsgeheim en faciliteerde hij de georganiseerde drugscriminaliteit. Er was vannacht opnieuw te weinig plek in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo'n 100 asielzoekers werden daarom opgevangen in Valtermond in Drenthe. Het Rode Kruis had daar samen met de gemeente een sporthal ingericht met veldbedden. Daar is voor één nacht plek voor de asielzoekers die anders buiten hadden moeten slapen. Ook vorige nacht was het te vol in Ter Apel. Toen werd een aantal mensen opgevangen in een sporthal in Stadskanaal. De bestuurder van een Porsche is gisteravond gevlucht na een ongeluk. Dat gebeurde op de A9 bij Zwanenburg. De auto botste tegen een ander voertuig en kwam tegen de vangrail tot stilstand. De vangrail raakte zwaar beschadigd en de auto is waarschijnlijk totaal los. De bestuurder ging er zonder auto vandoor en wordt nog door de politie gezocht. Het weer, het is bewolkt met zo'n 15 graden met kans op nevel en mist. In de loop van de dag trekt de bewolking weg en breekt de zon steeds meer door. Het wordt 21 graden vandaag op de Wadden en 24 graden in het zuiden.